Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Colombia zijn de Verenigde Naties begonnen met het legen van containers... waarin duizenden wapens van de FARC liggen opgeslagen. In het vredesakkoord van vorig jaar was afgesproken... dat oudstrijders hun wapens zouden inleveren bij de VN. In totaal hebben meer dan 7000 mensen daaraan gehoor gegeven. Enkele honderden FARC-leden weigerden mee te doen aan de ontmanteling. Het is de bedoeling dat de geweren worden omgesmolten tot drie vredesmonumenten. De Venezolaanse president Maduro heeft fel gereageerd op de sancties die de Verenigde Staten tegen hem hebben aangekondigd. Hij noemde president Trump een keizer en zegt dat hij de grondwetswijziging niet annuleert. Zondag konden Venezolanen een nieuwe raad kiezen die de grondwet gaat herzien en die volgens de oppositie de president meer macht geeft. De VS stelde daarop sancties in tegen de Venezolaanse president. Bij Shell in Pernis is gisteravond bij het spoelen van de leidingen het gevaarlijke gas fluorwaterstof vrijgekomen. Het lek kon rond 1 uur door werknemers van Shell worden gedicht. Er is geen gevaar voor omwonenden geweest, zegt de veiligheidsregio. Bij metingen in de omgeving is de stof niet aangetroffen en ook bij Shell zijn geen gevaarlijke concentraties gemeten. Jongeren die na een veroordeling verplicht in therapie moeten... kunnen vaak niet zomaar terecht bij een therapeut. Dat meldt de Volkskrant op basis van een rondgang. Hoewel de rechter zo'n cursus oplegt, zijn er lange wachtlijsten, soms wel van een jaar. Het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en organisaties voor jeugdpsychiatrie erkennen het probleem. In Rotterdam is een 42-jarige man verdronken in de Zevenhuizerplas toen hij met zijn zoon zwom. Hulpdiensten vonden hem na 20 minuten. In totaal zijn deze zomer negen mensen verdronken, twee in zee en zeven in recreatieplassen en rivieren. Gemiddeld verdrinken er per jaar zo'n acht mensen bij zwemincidenten in open water. Het weer, veel bewolking. In Limburg kans op wat regen. Later overdag in het oosten veel bewolking met ook soms wat regen. In het noordwesten meer zon en droog.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 You can feel it in the air. Oh, oh it's a passion. Oh, stay. Oh, I can ease you of your pain. crazy things we do. It makes me feel ashamed to be alive. It makes me wanna run away and hide.